4 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tientallen websites van de overheid voldoen niet aan de richtlijnen voor digitale beveiliging. Dat heeft Trouw onderzocht. Gaat om websites van onder meer de Belastingdienst, GGD's en waterschappen. De krant meldt dat dat komt doordat deze websites een makkelijk te vinden openbare pagina hebben waarop een beheerder kan inloggen. Daardoor zijn de sites kwetsbaar voor hackers. De websites maken gebruik van het managementsysteem WordPress. Maar dat systeem is ontworpen voor bloggers en voor veel mensen eenvoudig te bedienen. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die 250 miljard dollar vrijmaakt om te investeren in de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat... krijgt onder meer de chipindustrie 50 miljard dollar. China speelt een grote rol bij de levering van computerchips aan Amerika... en daar wil Amerika minder afhankelijk van worden. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest voor een tekort aan karton en andere verpakkingsmaterialen. Daarom stijgen de prijzen met 30 tot 65 procent. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen... en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op. Vooral studenten nemen ze nogal eens mee. De actie was opgezet door de gemeente in samenwerking met een hogeschool en de studentenverenigingen. Een Amerikaanse non heeft toegegeven bijna 700.000 euro te hebben gestolen om van haar gokschulden af te komen. De 79-jarige non, nu gepensioneerd, was 28 jaar schoolhoofd van een katholieke school. Het geld was afkomstig van donaties en collegegeld. De non riskeerde gevangenisstraf van 40 jaar. Het weer. Vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12.